Zes uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het nieuws over de gezondheidsproblemen van Johan Cruijff leidt tot veel reacties uit de sportwereld. Vanmiddag werd door zijn management bevestigd dat Cruijff longkanker heeft. De KNVB zegt geschrokken te hebben kennis genomen van het nieuws... en wenst Cruijff en zijn familie veel sterkte. Ajax-directeur Edwin van der Sar meldt op de site van Ajax dat zowel in Amsterdam als in Turkije, waar de aanselectie op dit moment is, geschokt is gereageerd. Ook hij wenst Cruijff veel sterkte en beterschap. Cruijff heeft zich de afgelopen weken laten onderzoeken in een ziekenhuis in Barcelona. En daarbij is longkanker vastgesteld. Met het oog op de privacy van Cruijff en zijn familie doet het management geen verdere mededelingen. Oud-CDA-leider Willem Aantjes is overleden. Aantjes was de eerste fractievoorzitter van het CDA, dat in de jaren 70 ontstond uit een fusie van de ARP, CHU en KVP. In 1978 kwam hij in opspraak nadat historicus Lou de Jong bekend had gemaakt dat Aantjes in de Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de Waffen-SS. De politicus trad af, maar later bleek dat de lezing van de Jong niet klopte. Aantjes was alleen lid geweest van de Nederlandse onderafdeling. Willem Aantjes was 92 jaar. Er wordt steeds minder alcohol aan jongeren verkocht, maar dat betekent niet automatisch dat ze minder drinken. Uit een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Van Rijn blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 14 en 17 afgelopen jaar alcohol heeft gedronken. Ze kregen alcohol van hun ouders of van oudere vrienden. China heeft zijn alternatieve vredesprijs toegekend aan president Robert Mugabe van Zimbabwe. De jury zegt dat hij de prijs krijgt voor zijn inspirerend leiderschap en bijdrage aan de politieke eenwording van Afrika. China stelde de Confucius Vredesprijs in 2010 in uit ergernis over de toekenning van de Nobelprijs voor Vrede aan de Chinese dissident Liu Xiaobo. Het weer is bewolkt, op de meeste plaatsen droog. In de loop van de avond klaart het op. Morgen overdag periode met zon en ook dan droog en het wordt middag zo'n 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad die nu de meeste vertraging opleveren. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen de afrit Gooimeer en Bunschoten 13 kilometer, kost je een kwartier. A12 richting Den Haag tussen Nieuwebrug en het knooppunt Gouwen 7 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A15 bij Rotterdam richting Europoort voor de Botlektunnel 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je een half uur. En de A20, hoek van Holland-Gouda, daar staat eh, tussen het knooppunt Plein en het knooppunt Gouwen 6 kilometer.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 Rond kwart over zes de top 5 games. Rond de half zeven het dier van de week met de naam Harley. Om kwart voor zeven het weer. Dan om zeven uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En ik heb uh, vandaag ook nog een co-presentator naast me zitten. Nigel, hallo. hallo. Hoe gaat het met je? Ja, aardig goed. Mooi. Maar wij gaan eerst verder met de muziek. Well, there's a will, there's a way, of beautiful. And every night has its day, so magical. Waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire. Fighting for Love. Ik heb ondertussen ja, iets speciaals van Nigel. Want zijn moeder is Nigel. Eh, jouw moeder is jarig, hè? Ja. Ja. hey, gefeliciteerd. En hoe oud is je moeder? Want ik weet dat ze dat niet leuk vindt, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ze is 42 geworden. Oeh. Ja. Wel mooie leeftijd. Maar welk liedje wou ze graag horen? Eh, Anouk, Dominique. Hier komt die speciaal. Voor jou. How Deep Is Your Love. How deep is your love? Het is kwart over zes. Dat betekent dat het tijd is voor de top 5 games. En deze keer krijgen ze van je Ja. Nou, noem ze maar op. Is goed. Op 5 Battlefield Hardline. En eh, op 4 Call of Duty Black Ops 3. Op 3 FIFA 16. Op 2 Splatoon en op 1 Bloodborne. En als je nou zou mogen kiezen... Ja? Wat zou jij dan het leukste liedje vinden? Het leukste liedje? Of het eh, leukste liedje. Ik kan het zeggen. Ik ben het de game. Ik raak helemaal in de war, hè? Ja, maak je. Ik bedoel, het leukste, het leukste spelletje. Ja, dan denk ik toch echt Call of Duty Black Ops 3. Ja, daar heb jij wel wat mee, hè? Ja, ik, ik kan er niks aan doen. Ik hou gewoon van het schieten. Oh, oh, oh, oh. Ja. Dat is helemaal niet goed voor je, hè? Er staat 16 jaar of 18 jaar en ouder, hè? Maar je hebt het toch ook? Ik heb het niet meer, hoor. Niet? Nee, echt niet. Nee, nee. Ik speel alleen maar GTA. <laughs> Ja, ja, en wat staat daarop? 16. <laughs> Ja, tuurlijk, tuurlijk. Voor mij was het 18, uh, eh, oh, Thomas.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 En deze week is het Harley. Harley is een prachtige kruising, herderreu en van nog geen jaar met een superkarakter. Als een echte herder is hij energiek, leergierig en slim. Harley kent de basiscommando's, maar is nog een beetje een puber. Zijn verdere opvoeding is natuurlijk erg belangrijk. Hij is sociaal met andere honden en speelt graag met katten. En met katten is hij een geen goede vrienden. Daar gaat hij graag achteraan namelijk. Harley is een tophond voor mensen die veel willen wandelen en die tijd met hem, wow, die hem de tijd willen geven om hem op te voeden. Jongen, jongen, ik word echt helemaal gek van die teksten. <laughs> Eh, <laughs> met zijn rechterhoog kan hij niks zien, door een aangeboren afwijking. Hier moet wel rekening mee worden gehouden in de omgang. Deze week krijgt, nog geen, krijgt hij nog een onderzoek voor zijn oog bij de dierenarts.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 Ja, <laughs> ik weet Nigel van Duin. Hey. En je hoorde Sun is Shining. Vrijdag, zaterdag en ook zondag zijn er wolkenvelden. Maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Het blijft over het algemeen droog en er waait vrijdag een westen, zaterdag een zuiden en zondag een noordenwind. De temperatuur loopt dagelijks op naar waarde tussen 12 en 14 graden. Na het weekend is het onafhankelijk droog, maar vanaf woensdag nemen de neerslagkansen weer toe. Er wordt een graad of 13, maar vanaf woensdag gaat de kwik wat dalen voor je eerste keer is dat best goed. Ja, bedankt. <laughs> maar wij gaan weer verder lekker met de muziek. Ja. It is Where Are You Now? Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. And can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere when you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? where are you now that I need you? attention when nobody else was paying. Mm. I gave you the shirt off my back, what you saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. you know the nature? Where are you now that I need you? body the moon. this is all we're living for. Why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. En dan gaan we vlammen het eerste eh, uur uit. Want het liedje heet namelijk ook Vlammen van Mr.